Zit van der Linde met het NOS-journaal. Israël gebruikt water als oorlogswapen. Dat staat in een rapport van Oxfam Novib. Israël knijpt de watertoevoer naar Gaza af en vernietigt watervoorzieningen. Daardoor hebben Palestijnen vaak niet genoeg water voor hun basisvoorzieningen. Mensen hebben volgens Oxfam ruim 4 liter water per dag. En dat noemt de hulporganisatie absoluut ontoereikend. Het is minder dan een derde van het minimum in noodsituaties. De hulporganisatie wijst erop dat ziektes zich gemakkelijk kunnen verspreiden door het gebrek aan water. In Kenia mag voorlopig niet geprotesteerd worden in de hoofdstad Nairobi. Het is al weken onrustig in Kenia vanwege grote anti-regeringsdemonstraties. Daarbij zijn meerdere mensen omgekomen. Volgens de politie zouden criminele bendes de protesten willen verstoren met geweld en plunderingen. De politie wil dat voorkomen en daarom zijn demonstraties voorlopig verboden. De pier die het Amerikaanse leger bouwde om humanitaire hulp Gaza binnen te brengen wordt afgebroken. Onder meer door veiligheidsproblemen lukte het niet om voldoende goederen Gaza binnen te krijgen om zo hongersnood tegen te gaan. De Amerikanen bestrijden dat en zeggen dat de pier altijd al bedoeld was als tijdelijke oplossing. De leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat wil nu ook dat Joe Biden zich niet herkiesbaar stelt voor de presidentsverkiezingen. Chuck Schumer heeft dat persoonlijk tegen Biden gezegd, volgens ABC News. Eerder spraken ook 20 congresleden zich uit tegen de kandidatuur van Biden. De 81-jarige president zegt dat hij zijn deelname alleen zou heroverwegen om medische redenen. Inmiddels is bekend dat hij corona heeft met milde symptomen. Biden zegt zelf dat hij zich goed voelt.